striktere richtlijnen voor deelname aan congressen moeten komen. De regeringspartijen zijn tevreden met de toezeggingen van de minister. De oppositie had graag gezien dat de minister tot op de bodem had laten uitzoeken wat er mis is gegaan bij de NZA. De politie heeft naast de aangehouden hockeytrainer nog twee andere verdachten in beeld in de zaak van het stiekem filmen in de kleedkamer van een hockeyclub in Wassenaar. Beide verdachten hadden opnames van de meisjes in huis. Eén van de twee is aangehouden. Volgens het OM heeft de hockeytrainer tot maart dit jaar vrouwen en meisjes gefilmd. Het weer, het is bewolkt, maar in de loop van de dag laat de zon zich af en toe zien. Het is op de meeste plaatsen droog en het wordt 17 graden.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 Anouk Thijssen met het NOS Journaal. De politie heeft naast de aangehouden hockeytrainer nog twee andere verdachten in beeld in de zaak van het stiekem filmen in de kleedkamer van een Wassenaarse hockeyclub. Beide verdachten hadden opnames van meisjes in huis. Eén van de twee is aangehouden. Volgens het OM heeft de hockeytrainer tot maart dit jaar vrouwen en meisjes gefilmd. Vijf oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet de Prinsjesdagstukken direct openbaar maakt. De SP, PVV, CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn boos dat de koopkrachtcijfers zijn gelekt naar RTL Nieuws, die er gisteravond over berichten. Premier Rutte reageert vandaag in een brief op de uitgelekte stukken. Minister Schippers van Volksgezondheid komt binnenkort met een plan voor verbeteringen bij de zorgautoriteit NZA. In een Kamerdebat zei de minister dat er onder meer strengere declaratieregels moeten komen. De regeringspartijen zijn tevreden, maar de oppositie had meer willen weten over wat er de afgelopen jaren is misgegaan bij de NZA. Bij een chemiefabriek in het Duitse Ritterhoede, niet ver van Bremen, heeft gisteravond een zware explosie voorgedaan. De klap was in de wijde omtrek te horen en veroorzaakte veel schade aan woningen in de buurt. Eén man raakte zwaar gewond, hij is met brandwonden en buiten bewustzijn door reddings